omdat de besmettingscijfers flink stijgen... Volgens bronnen rond Merkel zou ze het liefst vanaf woensdag een lockdown willen van zeker drie weken... waarin scholen en de meeste winkels sluiten. Eerder werd er in Duitsland nog gesproken over een lockdown na kerst... maar veel experts vinden dat te laat. In het kabinetsoverleg in Nederland vandaag over de coronacrisis... ligt ook de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel... zoals tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken. Of deze sluiting er daadwerkelijk komt, is nog onduidelijk... Verder wordt de mogelijkheid besproken om opnieuw locaties als musea en bioscopen te sluiten. Het ingelaste katshuisoverleg wordt gehouden vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie. Britse en Europese onderhandelaars hebben vannacht doorgepraat over een brexit-deal, melden bronnen in het Britse onderhandelingsteam. De Britten zeggen dat ze uiterlijk vandaag een deal willen sluiten over de handelsrelatie als Groot-Brittannië op 1 januari de Europese interne markt verlaat. Nog altijd zijn beide partijen het oneens over onder meer de visserij en de concurrentieregels. De Gelderse politie heeft gisteravond een illegaal feest beëindigd... dat werd gehouden in een holle buis van een viaduct over de A50 bij Heerde. Er werden 10 tot 15 jongeren die een boete hebben gekregen. Rijkswaterstaat gaat de buis afsluiten. Het weer. De dag begint grijs met lokaal mist en vooral in het noorden nog wat regen. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op wat zon, maar de bewolking blijft overheersen. Het wordt een graad of 8. Vanaf de avond opnieuw regen. Morgen, morgen is het bewolkt en regenachtig bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knooppunt Meer en knooppunt Amstel...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 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. And me down, turn me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.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 Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Happy holidays. coming round. The Christmas snow is white on the ground. Oh, when old Santa gets into town, he'll come down chimney down. Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down. Jimmy Duck. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.